ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De Tweede Kamer komt eerder terug van vakantie. Er komt namelijk een debat over de situatie in Gaza. Volgens de VN sterven steeds meer mensen daar van de honger. Partijen willen met het demissionaire kabinet in gesprek over de situatie in Gaza... en welke maatregelen Nederland gaat nemen tegen Israël... vertelt politiek verslaggever Lars Geerts. Dat is niet direct, eh, want er zijn nog een aantal partijen... die nog wat vragen hebben over bijvoorbeeld waar de Europese Unie nog mee komt. Eh, eh, maar wellicht binnen nu inderdaad een anderhalve week toch een debat... wat het vorige week nog werd afgewezen. Vanwege de situatie in Gaza besloot het kabinet gisteren om de export van wapens te beperken. En ook mogen twee Israëlische ministers niet meer Nederland binnen. Die maatregelen roepen wel verschillende reacties op onder de politieke partijen. GroenLinks, PvdA en D66 vinden dat Nederland strenger moet zijn. De PVV vindt de maatregelen onzin en noemt het haat tegen Israël. 14 jonge kinderen die tijdens zwemles in Zellem in Gelderland seksueel zijn misbruikt... hoeven niet nog een keer te vertellen wat hen is overkomen. Dat heeft de rechter besloten om de kinderen te beschermen. De verdachte is een stagiair van 20 van het zwembad. Zijn advocaat vond dat die extra verhoren wel nodig waren. De man die afgelopen nacht in een kantoor in New York vier mensen doodschoot... en iemand zwaar verwondde was boos op de American voetbalorganisatie NFL. De burgemeester van New York bevestigt dat de man een briefje heeft achtergelaten... voordat hij zichzelf doodde. Daarin schrijft de man dat hij een hersenaandoening heeft gekregen... doordat hij American voetbal speelde. Hij wilde daarom naar het kantoor van de NFL... maar nam in dat gebouw de verkeerde lift. In de vierde etappe van de Tour de Fam is gewonnen door Lorena Wiebes. Het was nagenoeg een vlakke etappe van 128 kilometer van Samour naar Poitiers. Ideaal dus voor de sprinters. Dus werd er tot aan de finish gevochten om de ritwinst. Lorena Wiebes met die licht oplopende strook naar de meet voor een tweede ritzegen voor de tweede dag op rij. Of komt er nog Vos? Nee, oei, Wiebes opnieuw. De Hulk slaat toe ja, het is al de tweede ritzegen voor Lorena Wiebes. En een troost voor Marianne Vos, want zij houdt de gele leiderstrui. Het weer en nog vanavond zo goed als overal droog. Morgen ook een droge dag met veel ruimte voor de zon. In het oosten van het land dan iets meer kans op bewolking. Bij maximaal 22 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland nog op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor knooppunt Burgerveen 10 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar, voor knooppunt Velsen ook 10 minuten onthoud. En de meeste vertraging op de A10 Zuid. Tussen knooppunt De Nieuwe en Watergaasmeer rijdt het langzaam over 12 kilometer met ruim een half uur onthoud.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 Hunted alligator for living. He just knocked him in the head with a stump. Louisiana law gonna get you, Amos. It ain't legal hunting alligators down in the swamp, boy. Now everybody blames his old man for making him mean as a snake. When Amos Moses was a boy, his daddy would use him for alligator bait. Tie a rope around his base, throw him in the swamp. Montana. I lead the cat called Doc Millsap and his pretty wife Hannah. Well, he raised up a son that could eat up his weight in groceries. Named him after a man of the cloth, called him Ames Moses. Said Amos was a hell of a man. He could trap the biggest, meanest alligator, and just to use one hand. That's all he got left, cause the alligator bit it. Left their gun clean up to the elbow. Where the sheriff called wind that Amos was in the swamp trapping alligator skin. So the sheriff walked in to get the boat, but it never come out again. Well, I wonder where the Louisiana sheriff went to. club. Call the main Moses. Laten we maar meteen met de deur in huis vallen. Moos Wilson, een singer-songwriter uit Tennessee, heeft een dijk van een plaat gemaakt. That's Love is gebouwd op een onderlaag van country, roots en Americana. Maar erbovenop is met soul, funk en roll gestrooid. That's Love is Moos Wilsons tweede album, waarin hij voortbouwt op zijn reputatie als oprechte verteller en muzikant. Amos Moses was de eerste song. De uitvoering blijft trouw aan het oorspronkelijk swamp karakter van Jerry Reed. Warm aanbevolen. I Told You So gaat over spijt, het erkennen van eerdere fouten en de confrontatie met eigen keuzes. De emotionele lading wordt versterkt door de sobere instrumentatie en Wilsons stem. Door de swingende stijl en vrolijke sfeer is Cajun Baby een van de publiekslievelingen en een typisch voorbeeld van Wilsons genre-overschrijdende maar diepgewortelde sound. is het favoriete album van de maand. Dit is een Spaanstalige klassieker. In William Beckman's versie blaast hij het nummer nieuw leven in. Als eerbetoon aan zijn Mexicaanse roots en speciaal voor zijn grootvader. acobardando y lo ha notado. Y eso no es muy bueno para mí. Si quiero retenerla entre mis brazos, será mejor que no me vea sufrir. Estoy estacionado en los fracasos y hoy voy a remediar la situación. ¿Será que siempre he dado demasiado? Y en el exceso siempre salgo dañado. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo que se pueden morir por dignidad, mordiendo el por mujeres como tú, amor. Hay hombres como yo que se pueden perder en el alcohol por una decepción. estacionado en los fracasos. Y hoy voy a remediar la situación. ¿Será que siempre he dado demasiado? Y en el exceso siempre salgo dañado. Por mujeres como tú yo lo sé, que se pueden morir por dignidad, mordiendo el corazón, por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo lo sé, que se pueden perder en el alcohol una decepción. Als je niet het genoegen hebt een cowboy in je leven te hebben, dan schetst dit nummer een beeld voor je, zegt Australische zangeres Sarah Burkey. Ze kunnen een beetje brutaal en ruw zijn, maar van binnen hebben ze een goed hart. tiny shack. Hanging on the wall is last year's stack. Grandma's cooking is the holy grail. Don't trust a truck that ain't been for sale. Soft and loving, but hard as nails. This is what I know. Het origineel is van George Jones, maar de meest bekende versie is van Emmylou Harris. Dus geen original deze keer, maar de wel tot klassieker uitgegroeide versie van Emmylou. sfeer ademen de klassieke Amerikaanse folk- en rootsmuziek, waarbij de thematiek draait om overleven, hoop en het koesteren van idealen, ondanks financiële of persoonlijke uitdagingen. Keely Connell met Two Dollars to My Name. Crossroads met de act van de maand. Deze krachtige interpretatie van Volver, Volver verbindt de Latijns-Amerikaanse folklore met de kenmerkende sound van Los Lobos. Me and You van Lance Rourke is een regelrechte voltreffer. Je country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Ik schrijf muziek vanuit een hart dat droomt en gelooft, maar beter weet. Ik vind het te gek om de country popstijl en wat ik ervan voel over te brengen naar een breder publiek. Ook van mijn eigen leeftijd, zegt Dolce Beringer. Zij vertolkt Lucky. I'll honest, I am often little scared to truth I know where it leads me i up only missing you So I'd rather keep believing and accept that I'm a fool And that's fine with me There is no purpose, I am searching I'm just playing hide and seek Cause the world is full of hurting And I could use a little peace So I try to see the best in every stranger that I meet And that's enough for me when I cover my Not is een eerbetoon aan een van de grootheden uit de Amerikaanse folk, zoals die in de jeugd van Jacques Mees zo bepalend was. Bob Dylan. Tell Me vertolkt hij in samenwerking met Luigi Catuogno. the opposite of what the experts say. Tell me Just City Line van Kimmy June is een feel-good country song die je aanspoort om je hart te volgen op de eindeloze reis van het leven. Talent van eigen bodem. Where I grew up, minds are smaller than a woman's purse. There's always some cheap beer to quench your thirst. And you get married to your first. The only conversation is about the bees and the birds. When have you heard? Oh, he's been cheating on. And that girl from high school Who always loved to bring me down Scrolls through all my pictures now Yeah, I'm all she talks about blokje country uit eigen land. De Nashville country zangeres Margot Price heeft haar nieuwe single Don't Wake Me Up uitgebracht. In samenwerking met de Amerikaanse singer-songwriter Jesse Wallace. personality laid out on the floor. Dream at the Claremont Lounge in Atlanta. Dream in a graveyard down in Savannah. I could dream with my eyes closed or open wide. I could dream in a trailer park, in a subdivision. Dream away with politicians screaming on my square strip mall. I could dream inside out and backwards too. Well, I could dream in French, I could dream in Spanish, I could dream with subtitles on in Japan. Dreaming in Tokyo, summer down in Tokyo, with two star sushi bar, listening to the radio. I could dream in a subway car at the end of the line. het favoriete album van de maand. Een moderne, broeierige country ballad... waarin verliefdheid wordt vergeleken met een gokspel... in een casino vol neonlichten. Game I Like to Play van William Beckman balanceert tussen verlangen, risico... en de verleiding van verliezen en winnen in de liefde. casino in Reno And she knows that I'll roll them every time She's figured out that if I get to drinking Drinking gets me thinking I might get lucky tonight Maybe her kiss will turn away, wait, will turn why don't you stay She's a beautiful makes out like a bandit. Damn, it leaves me empty handed, looking like a fool. But if you've ever felt it when she wants you, it haunts you cause you think you have got a chance. But you ain't got a chance. She's a beautiful casino in Reno. And she knows that I'll roll every Tolliver's Honky Tonk Side of Town is een hommage aan een klassieker uit de jaren 90. Gebracht met de bravoer, roots en virtuositeit waar Jacob Tolliver onbekend staat. Het nummer markeert de start van een nieuwe muzikale fase, waarin hij zijn eigen stijl en helden samenbrengt. We gaan ermee op weg naar het tweede uur. Don't you cry, don't you moan. till talk. There's only one way to shake it off. You gotta get to it before it gets to you. So close. Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.